Renate Kok met het NOS Journaal. De gouverneur van de Amerikaanse staat Wisconsin heeft de Nationale Garde ingezet in Kenosha. Ook is een avondklok ingesteld. Zo moeten nieuwe rellen en vernielingen in de stad worden voorkomen. Het is onrustig in Kenosha sinds daar zondag een zwarte man werd neergeschoten door de politie. Een getuige filmde het incident met een mobiele telefoon. Wat er vooraf ging aan het schietincident is nog onduidelijk. Getuigen zeggen dat het slachtoffer, de 29-jarige Jacob Blake, eerst in worsteling was met de agenten. Ook zou hij mogelijk een mes bij zich hebben gehad. Reisorganisatie TUI gaat vandaag vakantiegangers terughalen uit Spanje. Sinds middernacht is het reisadvies voor het land aangescherpt naar oranje... waardoor alleen noodzakelijke reizen nog zijn toegestaan. Reiskoepel ANVR gaat ervan uit dat er nu vele duizenden Nederlandse vakantiegangers in Spanje zijn. De ruim 5300 Nederlanders die bij TUI of Corendon hebben geboekt... kunnen kiezen om hun vakantie af te maken of een eerdere vlucht terug te nemen. Iedereen die terugkomt uit Spanje wordt geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan. Bij een schietincident in Vlaardingen vanavond is een meisje van zeven gewond geraakt. Ze wordt in een ziekenhuis behandeld. Een man van 47 is opgepakt. De relatie tussen de twee is niet bekendgemaakt. De politie zegt dat er mogelijk sprake is van een ongeluk. Oud-voetballer Ronaldinho mag binnenkort weer terug naar Brazilië. Dat heeft een Paraguayaanse rechter bepaald. Ronaldinho zit sinds maart vast in Paraguay samen met zijn broer... nadat ze daar waren opgepakt met vervalste paspoorten. Na betaling van een borgsom van ruim anderhalf miljoen dollar mochten ze de cel uit en werden ze onder huisarrest in een hotel geplaatst. En dat huisarrest is nu door de rechter opgeheven. Wel moeten Ronaldinho en zijn broer nog een boete betalen van ongerekend 170.000 euro. Het weer op een enkele bui na is het droog en een graad of 13. Later overdag volgt af en toe regen.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 Jolie nana, recherche joli Joe. Comment on fait, je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos ah, oh, oh, Tu ne vas pas me manquer, toi qui croyais me connaître, t'es rempli de charabia, tu ne sauras plus rien du moi. Je ne peux pas supporter, t'as osé me comparer, t'inquiète pas, je vais tout niquer, c'est la putain de la qui va se négliger, je vais pas me négliger. Euh, si c'est fini, c'est la vie. je sens les people, ouais, les people, oh yeah. mais j'avoue que c'est mort. Toi, tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts, Mais à qui tu vas la faire Moi, j'ai le mental, ouais, à qui tu vas la faire eh, Retour à la réalité. Moi, je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental. À qui tu vas la faire À qui tu vas la faire Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos. les pipos du bête, bête, bête.